Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt voor een brief naar de Tweede Kamer... met een uitleg over het uitgelekte belastingplan. Afgelopen avond was er overleg tussen coalitiepartijen VVD en PvdA... en vijf oppositiepartijen over die plannen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De vijf oppositiepartijen die bij het overleg waren... CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... wilden geen inhoudelijk commentaar leveren op het gesprek en de uitgelekte plannen. Die leveren een werkend gezin een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar op. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie is geschrokken van de uitkomsten van een enquête over zijn organisatie. Dat zei hij in Nieuwsuur. Uit die enquête van de Nederlandse Politiebond blijkt dat driekwart van de politiemensen vindt dat door de reorganisatie bij de politie de dienstverlening aan de burger is verslechterd. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn. Bouwman geeft toe dat de reorganisatie minder voortvarend gaat dan hij had verwacht. Maar we zijn pas halverwege, zei hij. Gedetineerden hoeven waarschijnlijk toch geen eigen bijdrage te gaan betalen voor hun verblijf in de gevangenis. In de Tweede Kamer is er genoeg steun om gevangenen 16 euro per dag te gaan vragen. Maar in de Eerste Kamer ontbreekt die. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek gisteravond dat oppositiepartijen CDA, D66 en SP nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, tegen zijn. De coalitiepartijen, VVD, PvdA en oppositiepartij PVV zijn wel voor het vragen van een eigen bijdrage. De Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van het jaar is gewonnen door journalist Michel van Egmond. Hij wint de prijs voor zijn bestseller Kieft. Het boek gaat over de verslaving van voormalig profvoetballer Wim Kieft. Juryvoorzitter Ad Melkert zei in het tv-programma Jinek dat het boek bewijst dat hoge verkoopcijfers kunnen samengaan met een kwalitatief zeer goed boek. Het weer, een regengebied, trekt vannacht langzaam naar het zuidoosten.